Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Nabestaanden van MH17-slachtoffers halen in een open brief hard uit... naar de Russische autoriteiten en staatsmedia... die er volgens hen alles aan hebben gedaan... om twijfel te zaaien over de oorzaak van de vliegramp. De brief staat op de website van een onafhankelijke Russische krant... en is ondertekend door een tiental Australische, Britse en Nederlandse nabestaanden. Ze schrijven dat ze na bijna vier jaar nog altijd worstelen met het verlies van geliefden... en onbeantwoorde vragen. Morgen presenteert het internationale onderzoeksteam een tussenrapportage van het MH17-onderzoek. Het kabinet wil niet beloven dat het Binnenhof bij de grote renovatie ook gasloos wordt gemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Kamerleden vinden het ongepast dat heel Nederland van het gas af moet, maar er bij dit project geen rekening mee wordt gehouden. Volgens staatssecretaris Knops heeft dat te maken met de kosten. Duurzaam bouwen kost veel geld en de hele renovatie mag niet te veel kosten. Knops wil niet meer toezeggen dan dat hij zijn best gaat doen. Een Fransman die een vrouw in Zuidoost-Beemster in Noord-Holland aanviel... is in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging tot moord. Dat is zes jaar meer dan een lagere rechter had opgelegd. De Fransman verbleef in 2016 een nacht op het terrein van de vrouw... die daar niet van afwist. Overdag viel hij haar aan met een hamer, heggenschaar en messen. De dader zegt zich niets te herinneren van de gebeurtenissen. De 17e etappe van de Giro d'Italia is geëindigd in een massasprint. De Italiaanse sprinter Elia Viviani wist onder andere Danny van Poppel van Lotto Jumbo net voor te blijven. Tom Dumoulin blijft de nummer 2 in het algemeen klassement. Het verschil met klassementsleider Simon Yates is gelijk gebleven. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar 11 tot 14 graden. Morgen eerst periode met zon.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 do not give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. It doesn't matter where we all go, it doesn't matter if the same road, it's naturally. there. Can I steal it from you?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 I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? that I'm stuck here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with you and your career. When you come back, I won't be here and you can Where'd sing it.